Jelle Visser met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet heeft plannen klaar liggen om honderden boeren te onteigenen... om zo de stikstofuitstoot snel naar beneden te krijgen, meldt NRC. De kosten van die onteigening kunnen oplopen tot 17 miljard euro. De landbouwsector is de grootste veroorzaker van stikstofuitstoot. Om de aanleg van infrastructuur en de bouw van nieuwe woningen te realiseren... wil het kabinet meer maatregelen nemen om de uitstoot terug te dringen. Mogelijk worden boeren gedwongen hun grond te verkopen aan de overheid. Meer dan 200 vooraanstaande medische tijdschriften roepen wereldleiders op om meer te doen aan het klimaat. Volgens de ondertekenaars heeft klimaatverandering ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. Opwarming van de aarde zorgt onder andere voor nierproblemen en huidkanker, schrijven de wetenschappers. Vooral arme gemeenschappen, ouderen en kinderen worden het zwaarst getroffen opstellers vinden dat vooral rijke landen meer moeten doen. Onder de bladen zijn onder andere de Lancet en het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. De stijging van de huurprijzen in juli was de kleinste sinds 1960, zegt het CBS. Gemiddeld stijgen de prijzen met 0,8 ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Bij sociale huurwoningen was de stijging 0,3 in de vrije sector 2,2 door de coronacrisis was er speciale regelgeving en mochten de huurprijzen een jaar niet omhoog. Ook kregen huurders met een laag inkomen en met een hoge huur van corporaties een eenmalige huurverlaging. Bij een busongeluk in Egypte zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op een snelweg in de buurt van de stad Suez. De bus reed van de badplaats Sharm el-Sheikh naar de hoofdstad Cairo... Onderweg zou het voertuig een betonnen vangrail hebben geraakt en over de kop zijn geslagen. En dan het weer. Vanochtend in het oosten kans op mistbanken. De temperatuur ligt tussen de 7 en 12 graden. In de loop van de ochtend flinke periode met zon. Het blijft droog en het wordt vandaag maximaal 25 graden.